Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes op de tien huishoudens heeft het financieel zwaar door alle stijgende prijzen. Dat schrijft het Financieel Dagblad na een onderzoek onder 5000 huishoudens. Mensen die hun geld goed op orde hebben, kunnen elke maand sparen... maar het grootste deel komt amper rond en kan niets opzij zetten. Jongeren van 18 tot en met 24 jaar hebben het qua financiën het slechtst voor elkaar. Zij hebben veel last van alle prijsstijgingen. En tegelijkertijd hebben ze weinig zin om hun levensstijl aan te passen. Maar 1 op de 5 is daartoe bereid, zeggen de onderzoekers. En ga je vandaag met het OV naar je werk of school? Let dan even op, want er wordt vandaag weer gestaakt door het streekvervoer. Conducteurs en chauffeurs willen meer loon en een lagere werkdruk. Ook woensdag en vrijdag rijden er minder bussen en regionale treinen. Veel gemeentes willen niet nog langer wachten op een landelijk messenverbod... en dus komen ze er zelf met één. In Middelburg bijvoorbeeld, Winterswijk en Groningen... daar mag je geen mes meer op zak hebben. De scouting hoopt dat zo'n verbod niet gaat gelden voor zakmessen, want die gebruiken ze veel. We maken daar kampvuur mee om houtsnippers te maken, maar ze gebruiken het ook om mee te koken. Het is echt een, eh, belangrijke tool om, eh, om te leren omgaan met risico's en, eh, en verantwoord gebruik ervan. Vorig jaar waren er zo'n 70 steekincidenten met jongeren. In Emmen in Drenthe barst Club Onbeperkt elke donderdagavond uit zijn voegen. Het is een clubavond voor mensen met een verstandelijke beperking en Roos bedacht die. Ja, het is een best kwetsbare doelgroep. Ehm, dus eh, het, het, is voor hun lastig om naar een gewone clubavond te gaan, omdat het daar heel erg druk is en veel meer prikkels zijn. En ehm, wij proberen echt rekening te houden met het licht en hoe hard de muziek staat. En, maar toch zo normaal mogelijk. En dat concept sloeg dus aan. De club is elke week vol. Mensen moeten wel even inkomen. Maar daarna hangen ze in Emmen in de lampen. En het weer nog veel grijs en af en toe buien. Vooral in het noordoosten kan er ook hagel of natte sneeuw bij zitten. Tijdens die buien is het ook flink fris. Dat wordt vanmiddag maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 den Oeverzaanstad tussen Hoorn-Noord en Afrit Averhoorn 3 kilometer file.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 You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind. Cause girls is players too. Uh, yeah, yeah. Cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, more. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby.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 Een deel van de Tweede Kamer wil dat het Openbaar Ministerie... voorlopig geen deals meer sluit met kroongetuigen. Volgens regeringspartij D66 en oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en DENK... moet eerst de basis op orde worden gebracht. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij van de huidige premier Kaja Kallas. Ze geldt als uitgesproken pro-Europees en pro-Oekraïne. Vandaag wordt er opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten van regionale treinen leggen het werk neer voor een betere CAO. Deze week rijden er ook woensdag en vrijdag minder bussen en regionale treinen. Het weer bewolkt en af en toe een bui, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt vandaag maximaal 6 graden. glad to see you. Thought I'd let you know. I wanna be with you every day. Cause I got a feeling.